uur. samen met het NOS-journaal. Uit Syrië komen steeds meer berichten dat de stad Palmyra helemaal of voor een groot deel in handen is gevallen van IS. Om de stad is dagenlang zwaar gevochten. Het leger zou zich hebben teruggetrokken. Vandaag werden inwoners van Palmyra geëvacueerd nadat honderden standbeelden al in veiligheid waren gebracht. De angst bestaat dat IS allerlei oudheden zal verwoesten. De Amsterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd is bezorgd over de onthullingen rond de Scientology-kerk. Een verslaggeefster van het tv-programma Rambam ging undercover bij Scientology. Volgens haar zet de kerk kinderen in voor psychologische sessies. Wethouder Kukenheim noemt de berichten zeer verontrustend en heeft de kwestie doorgegeven aan het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Republikeinse senator Rand Paul is begonnen aan wat een ellenlange toespraak moet worden om het aannemen van een wet te vertragen. De Senaat debatteert over het verlengen van de mogelijkheid om telefoongegevens te verzamelen en bewaren. Paul wil de stemming uitstellen of blokkeren door minstens tot middernacht Amerikaanse tijd aan het woord te blijven. Rand Paul is een van de kandidaten voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap. Bij een ongeluk op de A73 bij Horst in Limburg is vanavond een automobilist omgekomen. Drie mensen raakten gewond, twee daarvan zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken, twee vlogen na de aanrijding in brand. De invoering van speekseltesten om automobilisten te controleren op drugsgebruik loopt een jaar vertraging op. Dat meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. De politie moet de speekseltesters nog aanschaffen en dat kan niet anders dan via een openbare aanbesteding, zegt Van der Steur. Hierdoor worden de testen pas op 1 juli volgend jaar ingevoerd. Dan nog het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden mogelijk nog een bui. Morgen in het westen volop zon. Verder landinwaarts weer stapelwolken. En in het oosten misschien nog een bui.